De eis was tien jaar en tbs. Volgens de rechter is de 24-jarige Joel S. sterk verminderd toerekeningsvatbaar... en was hij niet van plan de vrouw dood te steken. Het slachtoffer van 21 werd een jaar geleden doodgestoken in een studentencomplex in Rotterdam. Es was haar onderbuurman en ze waren bevriend. Waarom de man haar tientallen keren stak, weet hij niet. Hij zei wel dat hij depressief was en zelfmoord wilde plegen. In Frankrijk heeft de regering haar lang verwachte pensioenplannen gepresenteerd. Premier Philippe maakte bekend dat er één algemeen pensioenstelsel komt... dat een einde maakt aan alle uitzonderingen die er nu zijn. De pensioenleeftijd waarop de Fransen een volledig pensioen krijgen... gaat omhoog van 62 naar 64 jaar. Oudere werknemers worden ontzien. Militairen, brandweerlieden en politiemensen houden hun lagere pensioenleeftijd. De nieuwe pensioenwet wordt eind februari voorgelegd aan het Franse parlement. Tegen de plannen van de Franse regering wordt massaal gestaakt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie gaat onderzoek doen... naar de overname van smartwatch Fitbit door Google. Dat melden de New York Post en persbureau Reuters. Waar het onderzoek zich op richt is nog onduidelijk... maar waarschijnlijk gaat het over de privacygegevens... van gebruikers van de smartwatch. Google kondigde vorige maand aan dat het Fitbit overneemt... voor 2,1 miljard dollar. Het bedrijf wil op de smartwatchmarkt concurreren met Apple en Samsung. Privacywaakhonden zijn bezorgd omdat Google zo nog meer data in handen krijgt.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 Cause I found wenst jullie allemaal fijne dagen en...